Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De politiebonden willen met nieuwe acties Prinsjesdag en Sail Amsterdam verstoren. Ook werken agenten binnenkort niet meer mee aan het uitzetten van vreemdelingen... en willen ze het versturen van dossiers naar het OM vertragen. Verder stopt de politie met het vastleggen van persoonsgegevens... en het maken van foto's van verdachten. Het conflict tussen de bonden en minister Van de Steur over een nieuwe CAO zit volledig vast... ICT-bedrijf Imtech heeft per vandaag alle betalingen aan onderaannemers en toeleveranciers bevoren. Dat meldt de Telegraaf op basis van een interne e-mail. Het geldt ook voor betalingen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Bovendien mag het personeel geen grote bestellingen meer doen of grote orders aannemen. Eerder vandaag maakte Imtech bekend dat het geen nieuwe lening krijgt van 75 miljoen euro. Het bedrijf uit Gouda had erom gevraagd omdat het in grote problemen zit door schandalen in Duitsland en Polen. In Zweden zijn twee mensen doodgestoken in een vestiging van IKEA. De man en vrouw werden aangevallen in een filiaal net buiten Stockholm. Een derde slachtoffer, een man van 35, is zwaar gewond. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is één man aangehouden. Duizenden wifi-netwerken van klanten van KPN, Ziggo en andere aanbieders zijn makkelijk te kraken, hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit aangetoond. Wachtwoorden die niet zijn aangepast bij de installatie zijn simpel te gokken. De wachtwoorden lijken vaak op de naam van de router. Dus als een kastje aanbieder 1234 heet, dan is het wachtwoord vaak aanbieder 4321. Volgens de onderzoekers lopen daardoor honderdduizenden, misschien zelfs miljoenen wifi-netwerken gevaar. Hackers kunnen meekijken met wat mensen op internet doen, geld van rekeningen halen en beveiligingscamera's uitzetten. Internetaanbieders raden hun klanten wel aan om het wachtwoord te veranderen, maar dat gebeurt dus nog steeds vaak niet. Het weer in het oosten is het grijs, valt wat regen. In de rest van het land is het droog en schijnt de zon af en toe. Het is 20 tot 24 graden. Morgen droog, periode met zon, bij maximaal 26 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Everdingen 6 kilometer door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. A15 Rotterdam-Europoort tussen Pernis en Spijkenisse 5 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen ook 6 kilometer.